Annette Schut met het NOS Journaal. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen. Dat denkt de Amerikaanse regering die het plan vrijdag presenteerde. Het plan dat de VS in overleg met Israël maakte... moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. Hamas reageerde positief, maar de Israëlische premier Netanyahu temperde de hoop... Hij zei dat Israël vasthoudt aan de doelstellingen die het aan het begin van de oorlog heeft gesteld. De volledige vernietiging van Hamas is daarvan de belangrijkste. De OPEC-landen hebben afgesproken om ook volgend jaar minder olie te produceren. Het kartel wil zo voorkomen dat de prijs van olie zakt. In OPEC Plus zitten onder meer Saoedi-Arabië, Rusland en Irak. Alle leden houden zich aan een beperking van 2 miljoen vaten per dag. De landen hebben er allemaal hun eigen redenen voor. Zo wil Saudi-Arabië investeren in andere economische activiteiten dan olie-export. En Rusland heeft geld nodig voor de oorlog in Oekraïne. Hulpdiensten zoeken sinds vanochtend in de Maas in Venlo naar twee mannen. De politie zegt dat rond kwart voor zeven drie mannen in het water sprongen. Een van hen had een telefoon in het water laten vallen, waarop de eerste erachteraan ging. Zo'n 30 meter verderop sprong een tweede man erin om zijn vriend te helpen. Het water is koud en er staat een sterke stroming. Nog iets verder dook ook de derde erin. Een van de drie, een man uit Venlo, wist uit het water te klimmen. De Duitse bondskanselier Scholz gaat morgen naar het overstromingsgebied in Zuid-Duitsland. Volgens de krant Bild wil hij met eigen ogen zien wat de situatie in het gebied is. Vannacht kwam in het gebied een brandweerman om het leven toen een boot omsloeg. Een andere brandweerman wordt nog vermist. Het weer, het ruikt vannacht steeds meer bewolkt. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen een grijze dag bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.